Zes uur. Kees Groot met het NOS-journaal. Het referendum in Griekenland gaat niet over de vraag of Griekenland binnen de eurozone moet blijven of niet. De Griekse premier Tsipras heeft in een televisietoespraak gezegd dat zijn land ook bij een nee de euro houdt. Hij zei verder dat het voorstel van de internationale kredietverleners onacceptabel is. Energiebedrijf Eneco stopt met investeringen in windparken en andere vormen van groene energie. Het bedrijf wordt naar eigen zeggen door de rechter gedwongen een deel van zijn activiteiten af te stoten. Daardoor is er veel minder geld voor investeringen en zijn de doelstellingen uit het energieakkoord niet meer haalbaar, zegt de topman van Eneco. Minister van der Steur vindt het schokkend dat de Arubaan Henriques is overleden als gevolg van politieoptreden. Hij wil dat het komende onderzoek van het OM onafhankelijk is en zeer zorgvuldig wordt gedaan. Van der Steur wil zo snel mogelijk alle feiten op tafel hebben. Daarna moet een besluit worden genomen wat er gebeurt met de vijf betrokken agenten. Die zijn op non-actief gesteld. De Verenigde Staten en Cuba openen over drie weken ambassades in elkaars hoofdsteden. Dat heeft president Obama bevestigd. Sinds december werken de twee landen aan herstel van de diplomatieke betrekkingen. Die werden verbroken in 1961. Een jongen van vier jaar die afgelopen weekend in het water viel in Rotterdam is overleden. De kleuter kwam door nog onbekende oorzaak in een sloot terecht. Hij werd door agenten uit het water gehaald en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Daar is hij gisteren overleden. Zoals verwacht wordt Danny Blind bondscoach van het Nederlands voetbalelftal. Hij volgt Guus Hiddink op, die eerder deze week vertrok. Blind was al assistent en algemeen werd al verwacht dat hij de nieuwe bondscoach zou worden. Blind begint over een maand en zijn contract loopt tot 1 augustus 2018. Het weer, het is zonnig en het is 27 graden op de Wadden en in het binnenland kan het 34 graden worden. Vannacht is het erg zwoel met minima, minima rond 20 graden. Morgen in het westen wat meer bewolking, verder is het zonnig en zeer heet. Dit was het Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Dat is mooi. Dit zijn de files met 10 minuten of meer vertraging in de Randstad. Op eh, de ringweg van Amsterdam, de A10 West richting de A10 Zuid... staat tussen de afrit Slotervaart en Knoop het Watergaasmeer 7 kilometer. Er is een ongeluk gebeurd, de rechterreis ook is dicht. A27 Utrecht-Breda tussen Lexmond en Werkendam 10 kilometer. En eh, op eh, de A28 Zwolle-Utrecht tussen Hoevelaak en Maren 4. Dat komt door een autobrand. Twee rijstroken zijn er dicht en de vertraging is daar nu al heel snel opgelopen tot 20 minuten. Wil je naar Utrecht, dan kan het beste omrijden via Hoversum over de A1 en de A27.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 Ina samen met Bob Tyler. Je hoorde hier Deja Vu en daarvoor Felix John en Ain't Nobody. Hele goede avond. Welkom bij weer een nieuwe Stef zonder Stijn. De zomereditie van eh, het programma Stef en Stijn. Eh, de komende twee uur dan eh, gaan we je weer even vermaken. En ehm, ja, er is dus iets wat ik super graag zou willen vertellen. En waar ik heel erg enthousiast over ben. Maar ik mag er gewoon niks over zeggen. Dat heeft te maken met het feit dat ik een burgcontract heb getekend bij Talpa. Ik ben namelijk, eh, ik werk bij Eventum. dat is een ticketprovider. En eh, ik kon tickets krijgen voor The Voice of Holland. Dus ik ben naar The Voice of Holland geweest, de Blind Auditions. Maar je krijgt dus een burgcontract. Dus ik dacht, ik dacht, ik dacht, ik ga daarheen. En dan heb ik lekker een leuk verhaal voor op de radio. En ik kom daar dus. En ik mag dus helemaal niks vertellen over de opnames, inhoudelijk. Dus ik mag niet zeggen, nou, die heeft gezongen en die was fantastisch en die gaat door. En daar eh, draaien zoveel coaches voor, dat mag ik niet. Dat is echt verboden. Dan heb ik echt serieus... Ik bel John de Mol naar de studio. De studiolijn staat ook open, dus hij kan het ook gewoon doen. Eh, en dan ben ik hartstikke de lul. Dus ik kan alleen maar zeggen dat ik het eh, super tof vond om bij de opnames te zijn. Van eh, de Blind Traditions van The Voice of Holland. Dat ik het heel gaaf vind om dat eens te zien. Ik ben best wel fan van het format. En hoe het gemaakt wordt. Dus dan is het wel cool om te zien hoe dat achter de schermen werkt. En ik vind de nieuwe jury heel erg tof. Ik had het niet zo op het treintje Oosterhuis. En hoewel ik Ilse de Lange helemaal te gek vind... vond ik haar als jurylid ook niet helemaal tof. Maar nu zo met, eh, met Anouk en uh, Miss Montreal erbij. Echt super te gek. Dan zit ik de hele tijd zo te... Ik vond het heel goed. dat is flauw. Maar ze is wel echt top. Het is een leuk wijf. Ze geeft leuk commentaar. En ik vond Miss Montreal vond ik echt het hoogtepunt van gisteren. Heel eerlijk, gewoon heel erg recht voor zijn raap. Dan van, ja, maar ik vond je niet zo goed zingen, maar, maar, ik vind je wel een lekker ding, weet je wel? Mooi, dan top. Hartstikke leuk. Nou ja, wordt het weer uitgezonden, de Voice of Holland, bij RTL 4. En eh, nou ja, als het, eh, als, het, als het niveau net zo hoog is als dat het was toen ik er was... dan beseft, dan eh, belooft dat weer een gaaf seizoen te worden. Tot zover deze sponsoring van The Voice of Holland. En we hebben een fantastische Martijn Krabbe-imitatie. Een hele goede avond. Het is CFM Stef Sonderstein. Met zometeen een nieuwe Afrojack. Ik denk dat het echt de knaller van deze zomer gaat worden. Wat een hit. En dit is Martin Garrix just voor je. Uh, eh, intoxicated. Martin Garrix maakt het zelf. Ik zit dus Martin Solveig. Reageert Janine via de mail steffenstijncfm.gmail.com excuses. Het is ook woensdagavond voor mij. Ik heb ook last van een uh, warmtestil eh, vind je het eigenlijk wel leuk, deze temperaturen? Ben ik wel benieuwd naar. Want we zitten natuurlijk altijd wel van... ja, we willen mooi weer. En dat was ook wel te merken op de weg hier naartoe. Ik kwam echt vijf minuten voor de uitzending hier binnen chasen... omdat ik het verkeer iets onderschat had. Wat stom is met dit weer. Dan wil iedereen natuurlijk naar Zandvoort. Ehm, maar heb je zoiets van, ja, het is nu 6, 3, 35 graden ongeveer rond die richting. En vind je dat eigenlijk nog wel leuk? Of heb je zoiets van, nou, ik vind dit eigenlijk wel iets te heet. Ik krijg een beetje last van warmtestuwingen. Ik ga liever binnen zitten. Autistisch World of Warcraft zitten spelen. Ik ben heel benieuwd. Is dit, vind je dit lekker of vind je dit eigenlijk net even iets te warm? Heb je last van je hooikoorts? Vind je het eigenlijk alleen maar kut? Laat maar weten, steffensteinzfm at gmail.com. De Team Request met vandaag als thema huishoudelijke dingen. Oh jee. We hebben drie platen in dit thema voor je geselecteerd... en één van deze drie gaan we draaien. Welke dat, ligt, uh, welke dat is, ligt aan jou. Je antwoord mailen steffensteincfm.gmail.com... of twitteren naar steffenstein. In de categorie huishoudelijke middelen heb ik voor je staan... Trafassi met zijn wasmachine. wasmachine. flinke meid. Om voor mij te was te doen. Maar die dame vroeg steeds meer doen. Zoals je weet heb ik geen tijd. Zo heerlijk buiten. Dus maar wel lekker zomers. Of heb je zoiets van, doe mij maar de ultieme stofzuigtrack van Queen. I want to break free. Dan kan dat ook. let op, dit is helemaal creatief bedrijf. Rita Corita met iedere zondag streek en zet. Iedere zondag strijk en zet. Hey! Dan word ik door mijn man weer buitenspel gezet. Hey! Dan is het wijf Al die eindjes in de Het is zomer. Want dan moet meneer zo nodig. Hey! Hey! zondagsmiddag wordt de vrouw niet meer geteld. Hey, hey. En dat is niet alleen zondagmiddag hoor. Oh. Feministen kunnen ook mailen steffestijsjfm.gmail.com. Wat wil je horen in het categorie huishoudelijke taken? Wasmachine van Travassi, I Want To Break Free van Queen. Of iedere zondag streek zet van Rita Corita. Laat me weten steffensteinzfm.gmail.com of Twitter at Steffenstein. En van deze drie hoor je zometeen. Nou, wat mij betreft de zomersmash van dit jaar. Hou hem in de gaten. Afrojack's News: ah, The Summer Thing. Ah, you make me say, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, damn. Cause I, I can't find say, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, damn, I, I can't find the words.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 It was just a summer thing. That it was just a summer thing. I just wanna go, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, damn. Cause you're so zo'n fan van Jack, maar ik zit hier echt met kippenvel. Wat een ongelooflijk vette smash is dit. Afrojack samen met Mike Tyler, Summer Thing bij CFM. CFM op 106.9 is Zon, Zee, Zandvoort en... Dus de uitslag. Ja, echt een duidelijke uitslag vandaag hoor. Dik 80%. Die wilde even los op zo'n zomerplaatje. In de categorie huishoudelijk is het geworden... Travassi met zijn Oas Start my life. op <laughs> de camping, hè? Was Machine van Trafassi. Wat een fijn liedje is het zo even tussendoor met die zomer. Eh, die zomer dat zomerse weer buiten. Het was de team request van vandaag in de categorie huishoudelijke dingen. Was Machine. Het zou ook net zo goed die krap van, eh, van hoe heet het kunnen zijn. Die krap van uh, Diep in de Zee. Natalie Holloway. Oh, dat is helemaal niet aardig. Die vrouw is hartstikke dood. hey, um, zometeen hier bij ZFM. Die waanzinnige grote hit van Avicii. Waiting for love. Hoor je binnen een paar tellen. Through with hoping. Wednesday my empty arms were open. Thursday waiting for love. Waiting for love. En ook de nieuwste van Chris Brown hoor je binnen een paar tellen. Eerst is het tijd voor je weerupdate. Ook vanavond zonnig en nog lange tijd zeer warm... na een maximum van 30 tot lokaal 36 graden. Vannacht zijn de minimumtemperaturen 19 tot 22 graden. Morgen is het nog heter met in het oosten temperaturen tot 37 graden. Overdag gaat een westenwind enige verkoeling brengen. Eerst aan de kust, later ook eh, verder wat land, landinwaarts. Vooral s'avonds is er kans op onweer en vrijdag is het dan zonnig... en landinwaarts opnieuw tropisch warm met 30 tot 35 graden aan zee is het minder heet. En dan gaan we toe naar een record op zaterdag. Luister eens, 33 tot 38 graden. Dat is wel bizar, maar het is wel lekker. We gaan eens even kijken of dat ook wat drukte met zich meebrengt. Of mensen zich allemaal naar het strand bewegen. 13 meldingen, waarvan 8 files. Gemeld ehm, langer dan 5 minuten bespreken we nu. Op de A1 Amersfoort Amsterdam. Tussen naar de vesting en Muiden-Oost. Er 3 kilometer stilstaand verkeer en vertraging van 8 minuten. De A2 Sertogenbos Amsterdam. De parallelbaan tussen knooppunt Oude Rijn en Utrecht Centrum. Daar 2 kilometer langzaam rijdend verkeer. Kost je 7 minuten. En op de A2 ook. Eh, tussen Nieuwegein en Maarsen. Daar 2 kilometer stilstaand verkeer. Kost je ongeveer 13 minuten. De A17 Dordrecht... Uh, Roosendaal ter hoogte van Stamperschat daar even opgelet. Daar ligt namelijk rommel op de rijbaan. Is toch vervelend? De N35 Zwolle Almelo tussen de N348 naar Deventer... en de N347 naar Hellendoorn reizen daar een vertraging van ongeveer 8 minuten. En 6 minuten op de N200 Zandvoort Amsterdam... tussen de weg naar Overveen en de aansluiting met de A10 bij afrit Haarlem is dat... een vertraging van ongeveer 6 minuten. De A205 dan nog Zwanenburg-Haarlem tussen Haarlem-Zuid en Haarlem... daar 8 minuten vertraging. En nog ook 8 minuten op de N206 Heemstede-Zoetermeer Tussen de aansluiting met de A44 en de N447 naar Leidschendam... en een vertraging van 8 minuten. Voor kortere vertragingen check vid.nl. Heb ik nog één flitser voor je? Je staat op de A73 Venlo Roermond tergens van Bezel... Er voet van het gas bij hectometerpaal 26.4. Hé, hey, een vriend van mij die eh, was pas getrouwd en dat was ook een boer. En hij nodigde een keer zijn schoonmoeder uit om de boerderij te komen bekijken. Nou, en die boer, die vriend van mij, die probeerde oprecht vriendelijk te zijn tegenover zijn schoonmoeder. Hopende dat hij een beetje een vriendschappelijke band met haar zou kunnen opbouwen. Maar bij elke gelegenheid die zich voordeed zat ze zonder echte aanleiding te zeuren, veranderingen voor te stellen, ongevraagd adviezen te geven. En ze maakte het bezoek aan mijn vriend en die boer. En zij bruidt echt een ware hel. Allebei zaten ze er helemaal kapot. En op een gegeven moment, terwijl ze door die schuur liepen... sprong de ezel van de boer, ook moe van dat zeurende wijf... zo plotseling naar voren en ze stootte zo de schoonmoeder zonder pardon om. En dat was een beetje een oud mens en dat trok ze niet. Dus die viel ongelukkig met haar hoofd. En die was op slag, was ze dood. En op de begrafenis een eh, paar dagen later stond de, eh, de boer, die vriend van mij, achteraan de kerk. Dat is de kist en hij begroette de mensen die langsliepen. En ik eh, mocht dat allemaal leiden. En ik zie steeds dat wanneer er een vrouw langsliep... en iets tegen die boer fluisterde, die boer zo ja zat te schudden en iets antwoorden. Maar wanneer er een man langsliep en de boer iets toe fluisterde... schudde hij nee en mompelde hij ook iets terug. Dus bij de vrouwen ja, bij de mannen nee. En ik vond het een beetje merkwaardig. Dus na afloop van die dienst vroeg ik waarom hij bij de vrouwen dan telkens ja schudde... en bij de mannen steeds nee wanneer deze hem iets toefluisteren. Dus eh, die vriend van mij, die boer, die antwoordde... Ja, die vrouwen die zeiden, wat een verschrikkelijk drama. En ik knikte ja en ik zei, ja, dat is het zeker. En de mannen vroegen, kan ik jouw ezel lenen? En ik schudde nee. En zei, dat kan niet, hij is al voor twee jaar volgeboekt. 106.9 <laughs> my new shit. I'm the black bitchy bitch with the roof missing. If it don't make dollars, don't make sense. Z, wake up like I gotta get it. And I got an engine for a trunk space. I get money three ways, fucking bitches three ways. Seven different formats, plus she's no oblate. But I make that bitch walk with some cheesecake. Yeah. I'm the coldest nigga I see. Looking in the mirror like I wish I can be me. She too into me, I'm more into money. My hobbies are body, that pussy's my lobby. I'ma eat it. I'ma eat it. I don't lie, on my dick too conceited. I told her she my wife for the weekend. But don't be acting like I need you, cause we poppin' like. Ah, yeah. All my bitches got real hair, chillin' with the top down, screamin' like. Hey, oh. I'ma take her ass down. She bring her friend around, fuck them both like. Hey, oh. I'm a bougie ass nigga, like the roof at home. We poppin' like. Hey, oh. We poppin' like. I'm in the rose, you don't roll right. My chain shine brighter than a strobe light. I'm tryna fuck Coco, this don't concern ice. If I motorboat, she gon' motorbike. A nigga ain't worried about nothing. Rehabilitation just had me worried about fucking. Money decision making, only worried about stunning. She worried about me, her nigga worried about cuffing. I wanna see her body, body. Then she said, get inside of me. I wanna feel you, baby. Just bring the animal right out of me sexy when I go down on her. Now we fucking, she thuggin', getting loud. Cause we poppin' like, hey, yo, All my bitches got real hair, chillin' with the top down, screamin' like, hey, yo, I'ma take her ass down, she bring her friend around, fuck them both like, hey, yo, I'm a bougie ass nigga, left the roof at home. We poppin' like, Got your bitch from a mile away. Valentine and that pussy, it's a holiday. Uh, you losing money, I win meals. Dr. J, she gon' follow my lead. Simon says, Paper, paper, I'm riding scrapers in California. Car smell like ammonia, we got that stank on us. Never been an outcast, that stank on you. From the ghetto, but my bitch like Apollonia. We in the hood, tatted like a Mexican. Car too fast, give a fuck about pedestrians. Uh, and my section, less niggas, more lesbians. Got your bitch, I'm that nigga. Yeah, we poppin' like, yeah. All my bitches got real hair, chilling with the top down, screaming like, hey. Yeah. I'ma take her ass down. She bring her friend around, fuck them both like, hey. Oh. I'm a bougie ass nigga, left the roof at home. We vibing like, hey. Oh, hey, oh, hey. But don't be acting like I need you. Yeah, this that fly shit. King shit only. Drop top, no roof Stef en Stijn.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 Hey, ehm, Snapchat die gaat best wel heel erg veranderen. Voor de mensen die het niet kennen, Snapchat dat is een applicatie... waarmee je foto's en video's naar elkaar kan versturen. En die blijven dan maar 10 seconden zichtbaar en dan is het weg. Dat is altijd een beetje de magie van Snapchat. En vroeger was het dan altijd zo dat als je een snap kreeg, een fotootje of een video... dat je je vinger eh, moest indrukken op het scherm en dan je vinger erop moest houden... anders dan stopte automatisch die video. Ehm, dat is vanaf een nieuwe update niet meer zo. Je kan nu gewoon tappen en dan kan je gewoon meteen die, dat ding bekijken... en dan gaat de klok nog wel lopen, maar je hoeft niet meer je vinger erop te houden. En dat was vooral om ervoor te zorgen dat mensen geen foto's of screenshots kunnen maken. En dat is nu dus weg. En daarmee gaat dus eigenlijk het idee van Snapchat een beetje verloren. Tenminste, dat is mijn persoonlijke mening. En dat is even wennen. Maar ik ben wel benieuwd wat jij daarvan vindt. Vind jij dat dat, dat, goed is? Want jij hebt bijvoorbeeld ook met video's soms... dan moest je je volume aanzetten en dan liet je je vinger weer los... en dan was je weer de helft van de video kwijt. En dat soort problemen worden nu opgelost. Maar aan de andere kant gaat ook wel het grote idee achter Snapchat zo'n beetje. Ik ben wel benieuwd wat jij vindt. Je kan het laten weten. gmail.com Of Twitter in 140 tekens als je een korte mening hebt. Dan ben je vast geen vrouw. Oh. Twitter naar nou, Ed Komt het hier in de studio binnen en dan eh, gaan we dat allemaal regelen. Ik krijg echt ruzie nu. Ik zei het en ik dacht, dit is het moment dat ik met de hele wereld ruzie ga krijgen. <laughs> Goed, laat maar weten. God. gmail.com Het is Stef Stijn op je woensdagavond. En zometeen heb ik hier voor je Ghost Town. Ook Jamie Foxx komt eraan over zomerse smash gesproken Babies in Love. En de koningen met de helmen zijn er nu hier. Het is bij hun elke dag carnaval. Daft Punk, give life back to music. op uh, brachten ze Random Access Memories in 2013 uit. De heren van Daft Punk. Hele marketingcampagne ging eraan vooraf. Ineens verschenen een billboard ergens in Amerika... met alleen die twee bekende helmen van Daft Punk erop. Na zes jaar hadden ze eindelijk weer een nieuw album gemaakt... en ze wilden dat een klein beetje opwerpen. Met een billboard, verder niks erop. En vier weken later kwam er dan eindelijk het nieuws. Er komt een nieuw Daft Punk album. De hype die liep enorm op... Met hele kleine filmpjes, hele kleine promo's. Geruchten dat Pharrell en nieuw Rodgers zouden meewerken aan de, aan de plaat. En dat het een andere stijl zou worden. En dat werd het ook. Het was de openingsplaat van die plaat. Random Access Memories Give Life Back to Music. De plaat waarmee het allemaal begon, Daft Punk hier bij ZFM. De woensdagavond Stef Stonderstein.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 last night in a dream is a ghost town. Jacob, I think you got one with this one, baby. Woo. Something about that makes me wanna dance. Something about that makes me wanna uh. move. Something about that makes me wanna get down and get closer to you. Yeah get a little closer to me too. I get a little shy when we start to move. Get a little high when I'm trying to decide if it's London or China too. Forget about the plans that you got, lady like you can't have like a cinephile. But you probably got a nigga out. If anybody asks, I don't know. Couldn't just let you pass me and ignore it. Doing all that cute shit. Took a couple shots, like a shot by Cupid. Oh, Babies in Love en ook nog Adam Lambert, Ghost Town. Kijk ze daar eens zitten, die tweeën te petitten. Stef begeert en Stijn provoceert. Stef en Stijn. Ja, en wat zo leuk is, eh, als je als artiest, beginnende artiest natuurlijk je plaatje wil promoten... dan ga je dat natuurlijk doen, dan maak je even een netjes cd'tje. En dan uh, dump je die bij organisaties die iets voor je kunnen betekenen. Zoals natuurlijk de lokale omroep. We vinden het heel tof als mensen hier gewoon een cd'tje komen brengen. Dan hebben wij leuke nieuwe muziek om te draaien en dan kunnen we jou even lekker promoten. En we hebben er weer eentje binnen. En het is niet muziek wat in ons programma thuis hoort. Daarom vinden wij het altijd wel leuk altijd om dat te doen. Dus ik heb hier liggen een cd'tje van Mike Dane. Niet familie van Frank Dane, de radio-dj. Met zijn track Zomerzon. En dan hebben we zowel het origineel als de orkestband. Dus als je mee wil zingen, als je met elkaar... Oh, even luisteren. Oh ja, hoor mensen! Die handjes in de lucht, van links naar rechts, van links naar rechts, van links naar rechts. Here we go, Dio! De zon die staat te stralen, het strand weer afgeladen, de lucht... Ja, dat is het zeker, de weg hier naartoe is vreselijk terrassen vol met mensen. Wat valt er nog te wensen? Gezelligheid is waar ik van hou. En zo is het. Dat vind ik altijd zo'n stomme zin. Gezelligheid is waar ik van... Alsof er iemand, alsof er mensen zijn op deze wereld die zeggen... nou, gezelligheid, laat maar maar zitten. Nou, even het refreintje nog uitzitten, mensen, dan gaan we weer door. Hey, hey! Laat de zomer komen. Een beetje zwak... Eh van zonder een Het is altijd wel slecht, maar dit slaat wel echt serieus een hele, hele, hele... Mike Dane, Zomerstorm. En nu terug voor de hits. Jack you, is dit, waar are you now? just admit it. See, I gave you faith, turned your doubt into hope, and can't deny it. Now I'm all alone, and my joys turn them open. Tell me, where are you now that I need you? Where are you now? Where are you now that I need you? couldn't find you anywhere. When you broke down, I didn't leave you. Oh. I was by your side. So where are you now that I need you? Oh. Where are you now that I need you? Give you attention when nobody else was paying. Mm. I gave you the shirt off my back, what you are saying? To keep you warm. I showed you the game everybody else was playing. That's for sure. That's for sure. And I was on my knees when nobody else was praying. Oh Lord. Where are you now that I need you? nieuwe samenwerking tussen Skrillex en Diplo... die misschien ook wel kent eh, als major laser van de hit Lean On. In de futuring met Justin Bieber, Where Are You Now? Nou, je bent bij CFM, hoor je zometeen Hot Show Ray en ook de Babysitter Circus. We zijn binnen een paar tellen bij je terug. Tot zover het ritme van CFM.